Adio, addio, amore. Voorbij is mijn grote geluk. Nu ga je voorgoed uit mijn leven. En al mijn illusies zijn stuk. adio, addio, amore. merci, addio, amore for food. Addio, addio, amore. Voorbij is mijn grote geluk. geluk. Nu ga je voor goed uit mijn leven. En al mijn illusies amore. Tot afscheid een kus en een groet. Dan gaan we uiteen, zal je nooit meer terugzien. Adieu.